In elk van die plaatsen opende om middernacht al één stembureau de deuren. De gemeenten hopen daardoor meer jongeren naar de stembus te trekken. Straks om half acht gaan alle andere stembureaus open voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 37 gemeenten wordt vanwege herindelingen op een ander moment gestemd. De regeling voor zware beroepen in het kabinetsvoorstel over de AOW moet de prullenbak in. Dat zei PvdA-leider en oud-vicepremier Bos in het laatste grote verkiezingsdebat. Bos zei dat hij de zware beroepenregeling wil inruilen voor iets beters. Ook VVD-leider Rutte en D66-voorman Pechtold hadden kritiek op het kabinetsplan. Maar ze vinden wel dat de AOW-leeftijd omhoog moet. De CITO-toets is beter gemaakt dan in de afgelopen jaren. De gemiddelde score was 535,8, drie tiende punt beter dan vorig jaar. Jongens waren zoals gewoonlijk beter in rekenen en wiskunde. Meisjes deden het beter bij taal. Drie leerlingen hadden alle 200 vragen goed. Zo'n 150.000 kinderen krijgen de uitslag deze week. Het Hof van Beroep in New York heeft de aanklacht van een Amerikaanse VN-medewerker tegen oud-premier Ruud Lubbers afgewezen. De vrouw beschuldigde Lubbers ervan dat hij haar onzedelijk had betast in 2003, toen hij hoge VN-commissaris voor de vluchtelingen was. Maar net als de rechtbank eerder wees het Hof erop dat VN-personeel in dit soort zaken onschendbaar is. Een van de producenten van Oscar-kanshebber The Hurt Locker mag zondag niet bij de uitreiking zijn. De organisator weert hem omdat hij te agressief campagne heeft gevoerd. Hij riep juryleden op om te stemmen op de Hurtlocker en haalde de grote concurrent Avatar door het slijk. Volgens de Oscar-organisatie is het verboden om een negatief licht te werpen op een rivaliserende film.